Jij gaf mij dat schrijven. Ik ga op je voorstel in. Laat ons samen blijven, want anders heeft niets meer zin. Ik buig nu omdat ik van je hou. niet zonder jou. Voortaan is het jouw zaak hoe Rudolf wordt opgevoed. Mama zal niet langer beslissen hoe alles moet. Zij staat niet meer tussen man en vrouw. Mijn leven is van jou. Ik heers hier als keizer met zeer harde hand. En koel ga ik af op mijn doel. Maar als ik aan jou denk dan wijkt het verstand en volg ik alleen. my jou wil ik mooi zijn, maar ik eis ook respect van jou. Wil niet in een kooi zijn, ik vecht voor mijn recht als vrouw. Geen mens die me bindt, ja zelfs niet jij. Mijn leven is van mij. Voor jou wil je mooi zijn, maar ik eis ook respect. mooi zijn.